uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De staat New York wil geen zaken meer doen met vier Nederlandse bedrijven... omdat ze op hun beurt Israël zouden boycotten. Het gaat om ASN Bank, Triodos Bank, ingenieursbureau Royal Haskoning... en waterbedrijf Vitens. Ze hebben drie maanden de tijd om het tegendeel te bewijzen... voordat de boycott definitief wordt. De bedrijven reageren verrast dat ze op een zwarte lijst staan... Ze ontkennen dat ze Israël boycotten. Wel hebben sommige projecten in de bezette gebieden stilgelegd. De man die vrijdag in Nunspeet op klaarlichte dag werd ontvoerd... dacht dat hij werd aangehouden door een arrestatieteam. Een politiewoordvoerder zei in opsporing verzocht dat de ontvoerders riepen dat ze van de politie waren. Ze lieten het slachtoffer s'avonds weer vrij in Drunen, ruim 100 kilometer zuidelijker. Waarom de man zo snel is vrijgelaten is onbekend. Ook het motief voor de ontvoering is nog onduidelijk. De koers van het aandeel Boeing is in Amerika gekelderd nadat Donald Trump had getwitterd dat hij de bestelling van een nieuw regeringsvliegtuig wil annuleren. Inmiddels is de koers weer terug op het oude niveau. Volgens de nieuwe president lopen de kosten voor het project uit de hand. Hij noemde een bedrag van 4 miljard dollar. Het Witte Huis en Boeing zeggen dat dat bedrag niet klopt. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen politieagenten voortaan niet meer herkenbaar in beeld worden gebracht. PvdA, VVD en SP hebben het kabinet gevraagd om met regels te komen. Het gebeurt nu regelmatig dat treitervloggers agenten filmen of fotograferen die aan het werk zijn en de beelden daarvan publiceren op internet. Daarbij worden hun gezichten niet wazig gemaakt en zijn ze dus te herkennen. Dat kan leiden tot beledigingen of zelfs bedreigingen, zegt de Kamer. Het weer, toenemende bewolking. In het noordoosten vriest het vannacht licht. Aan de kust en in het zuiden blijft het enkele graden boven nul. Morgen komt vooral in het zuidoosten de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 4 tot 10 graden. Ook donderdag is het vrij zacht. Dit was het NOS. -show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Does anyone wanna go dance up the roof? All the time, sequence leading down. Climb those stairs, do that ballroom in the air. It's a puppet. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. En dit zijn natuurlijk de tonen van LG Row. Roof Garden. Maar wat zingt hij nou precies? Het klinkt wel heel mooi, hè? Hij kan met zijn mond eigenlijk allerlei muziekinstrumenten nadoen. Het gaat in ieder geval over een roof garden. Nou ja, en dat kan natuurlijk best in deze tijd van eh, Sinterklaas en Zwarte Piet... die altijd op de daken bezig zijn. Het is natuurlijk wel leuk als ze een tuintje tegenkomen. Maar waarom ik El Giro eh, gestart heb... is eigenlijk dat hij ook eens een kerstcd gemaakt heeft. Christmas, een cd alweer, nou, in acht jaar geleden, 2008. En daar staat een leuk nummer op. The Little Christmas Tree, El Giro. Little Christmas tree precies ook alweer? Die filmspeler. Nou goed, doet er niet toe. Mooi nummertje van uh, All Zero kerstcadeetje 2008. Christmas. ja, dat is meteen het thema waar we mee verder gaan natuurlijk. Op deze 4 december, de eh, tweede adventszondag... en de dag voor Sinterklaas, zou ik bijna zeggen. Nou, heel veel mensen hebben natuurlijk al Sinterklaas gevierd. Heel veel mensen gaan het nog vieren. Ik zou zeggen, maak er iets moois van. En eh, wie weet ik je nog wel te zoeken op gedicht... En wie ook iets moois gemaakt heeft is eh, Babette van Veen. Het paard van Sinterklaas is ziek. This. Alleen tijd tij gestopt. Het paard van Sinterklaas is die. Wat moeten we nu doen? Ik stop vanavond voor het paard. Een wortel in mijn schoen. Dat is beter, veel beter dan koek en marsepein. Dat is beter Mooi nummertje ook. Eh, ja, een beetje meer uptempo. Maar dat kan toch wel in twee uur op deze zondagochtend... Eh, waar je eh, naar luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Auko B. En we draaien Sint-muziek. Nou, twee uur niet zoveel meer hoor. Dat hebben we bijna allemaal gehad. Uh, vocals, meer op kerst, maar ook gewoon hele andere jazz. En zoals je weet hebben bijna alle jazzmuzikanten wel kerstcd'tjes gemaakt. En daar zoek ik er wel een paar van uit. En dan neem ik meestal de wat minder bekende... Zoals deze kerstcd uit 2015 van Charlie Hunter en Bobby Provide. Uh, eh, We Two Kings en daarvan het nummer We Three Kings. Mooi nummer. Eens even kijken, Charlie Hunter, waar ik die had neergezet. Charlie Hunter. Hier, We Three Kings. Charlie gitarist, componist, bandleider... en Bobby Provide idem. Alleen, die speelt geen gitaar, maar die speelt natuurlijk drums. Eh, tijd voor iets Nederlands. Daar kom ik bij Anne Burton. en eh, die heeft ooit met het Rob Aangebeek trio een, eh, een cd gemaakt. Die heet That's All. Het is een oudje. Komt uit 1987. Maar soms kom je in je kast wel weer eens oude dingen tegen. Anne Burton, Maar gentleman's friend. En de aankondiging is heel mooi. Dit is het moment waarop ik altijd wacht, iedere avond als wij onze concerten doen. Want het geeft mij namelijk de gelegenheid om dicht tegen de mooiste bassist van Nederland aan te kruipen. In het nummer My Gentleman Friend. I'm riding high. And I approve of the trend. Look what I found me. I found myself a gentleman friend. The sunny skies seems like it never will end. Long as he's around me, I'm referring to my gentleman friend. His kind of kisses suit me to a T what I've been missing in the used to be. I'm getting frequently, and so goodbye to cares that hound me. Is it any wonder why I wanna laugh and sing and cry? Gonna love him till I die, my gentleman. dacht ik, maar ik doe het uit mijn hoofd. Ik weet het niet helemaal, 100% zeker. Was de eh, bassist Herman Emery op deze eh, cd. En Burton, ja, jammer dat ze niet zo heel oud geworden is. Ik geloof dat ze iets van 56 eh, of zoiets geworden is. Veel te vroeg overleden natuurlijk. Maar wel hele mooie muziek ons nagelaten. En Burton van de cd That's All. Ja, ik ben nogal een fan van eh, Scott Bradley. er staan ontzettend veel films van op YouTube. Eh, van de Postmodern Jukebox. Die hebben ook natuurlijk een kerstcd'tje gemaakt. A Very Postmodern Christmas. En daar wil ik er toch eentje van draaien. Op deze zondagochtend. Eh, ja, vlak voor Sint en tweede advent. Scott Bradley. girl and boy, waiting for St. Nick's picks from the list of toys. It doesn't matter your race, religion, or creed, just come swinging to the spirit as we proceed to keep you rocking in your stocking and your tube socks. Happy holidays from Postmodern Jukebox. Now to the Lord sing praises, oh het idee dat het toch een soort revival van de vintage eh, jazz is. Eh, daar hoort ook deze dame bij. Janet Klein en haar Parlor Boys. Eh, Janet die vindt het nogal leuk om ukulele te spelen. En daar zingt ze ook over. Mm. lijst heb gezet is het volgende. Want vind ik alleen al een fascinerende titel. Lookie Lookie, Here Comes Cookie. Janet Klein en haar Parrot Boys. Goodness gracious me, I'm so near my lips say oh my heart says ah tra la la when he kisses oh it's TNT for two looky looky here comes cookie wanna fix my tie just a little angel playing hooky from heaven on high oh my sweet pumpkin pie ja grappige muziek Cd uit 2008 Ready For You Janet Klein en de Parlor Boys. Hij heeft ook een aardige website, die Janet Klein en de Parlor Boys. Zeker de moeite waard om op te kijken. Een beetje een nostalgische website. Maar hij heeft ook aardig wat cd'tjes gemaakt. Maar dit vond ik een grappig nummertje. Eh, een van mijn laatste ontdekkingen is een dame die heet Briga Skonberg. Is een, eh, een, eh, ook volgens mij geboren in Canada. En die heeft al wat cd'tjes gemaakt. Maar dit is haar nieuwste. Bria heet die cd. En dat nummertje wat ik draai is Wear and Tear. Een cd uit 2016. Zij speelt trompet en zingt er ook nog een beetje bij. You're gonna make me work, but I don't care. deze eh, zangeres en trompetiste... die eh, eigenlijk de, eh, mooie muziek maakt en die er ook nog heel knap uitziet. Nou, ik denk toe aan mijn laatste Sint-nummertje wat ik op de rol had staan. En dat wordt deze keer gezongen door Lange Frans. Nou, niet echt bekend in de jazzwereld, maar deze kan ermee door. Zwarte Piet ging uitfietsen.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 Maar ik heb nog veel meer mooie muziek. Onder andere Jill Johnson, Love is Here to Stay. very clear. Johnson, Love is Here to Stay van de cd Songs for Daddy. Eh, ik kwam laatst een eh, zangeres tegen. Haar naam is Nathalie Desai. Uh, die, volgens mij ze, was gestopt met het zingen van opera in 2013. Dat was misschien een, een sabbatical of zo. Maar toen is ze op zich op het acteren en zingen gaan toeleggen van weer het chanson. En die heeft in 2013 ook meteen een hele mooie cd gemaakt met Michel Legrand. De bekende Michel Legrand. Entre Elle et lui heet dat. En haar nummer wat ik nu ga draaien is Chanson de Delphi. Nathalie Dessay. connais sa voix. Je le rencontrerai car je sais qu'il existe bien plus. Desai en Michel Legrand eh, van de cd Entre Elle et Louis. En het nummertje was Chanson de Delphi. Nou, prachtig gezongen, mooi pianospel ook. Uh, Alison Moye. Bekend, bracht in 2004 eh, een cd uit Voice. Er zat een nummertje op van wat, volgens mij van Burt Bacharach en Elvis Costello heel bekend geworden is. God Give Me Straight. Het zeker de moeite waard. Komt-ie. in His way, and if I'm strong. Eh, ja, we moeten natuurlijk ook de liefhebbers van de oude jazz niet vergeten. Dus Coleman Hawkins is de volgende die op de rol staat. En eh, dat is het nummer Sophisticated Lady van Body and Soul. Coleman Hawkins. Hawkins. Lady. Ja, ik ben gewoon een liefhebber van filmmuziek. En vooral ook van de film noir. Dat gaat altijd over gangsters en detectives. En nou heeft Laura, Lauren White in 2016 een cd uitgebracht. Out of the Past Jazz. Out of the Past Jazz en Noir. En daar staat leuke muziek op. En onder andere deze. When all the lights in the sign worked. driving much too fast. Neon coloring the raindrops running down the windshield glass. And the buildings all have fire escapes, but no one's escaping from here. up and the haunts of another year. Gecko Dagobah down on its luck. I keep wondering what it must have been like when all the lights in the side worked on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign worked on a long gone Hollywood night. and the radio was playing jazz, Kenton in a mellow mood. You keep flipping the stations one by one till you're back to stand for good. And I feel you close beside me, playing with my foolish heart. know never resist. Ooh, you push back my long brown hair in a prelude to a kiss. The street lamps in the rain are shimmering. Reminds me what the world was like when all the lights in the side worked on a long alone weer een jazzman eh, die een uh, aan zijn repertoire heeft toegevoegd. Koert Elling, eh, die is net uitgekomen, die cd 2016. The Beautiful Day, Koert Elling Sings Christmas. En daarvoor het gelijknamige nummer, The Beautiful Day, Koert Elling. dit nummer is wel toepasselijk op deze fraaie zondagochtend natuurlijk. Met dit heldere weer. Eh, Beautiful Day. Eh, dat is Koert Elling van zijn kerstcd'tje. Wil je een nieuwe kerstcd bij je verzameling hebben... dan is dit wel de moeite waard. Koert Elling 2016. The Beautiful Day. Koert Elling sings Christmas. Eh, vorige week, vorige keer had ik in het programma... Uh, ik, ik, even kijken, Petula Clark in de 80 en een nieuwe cd gemaakt. Maar dat geldt ook voor Nancy Harrow. Nancy Harrow ook volgens mij dik in de tachtig eh, jazzzangeres. En die heeft The Song Is All uh, uitgebracht 2016. En dat is een mooie cd geworden. Zeker de moeite waard. Ik ga er nog een klein stukje van draaien tot de klok van 12 eh, uur alweer. Dan zitten we weer op, uh, CFM Jazz. Nou, mijn naam is Auko B.